De Daverende Donderdag op Radio 501. Ik ben zo sexy. En zeker met mijn shirt uit. Ik sta voor de spiegel. En smeer lotion over mijn buik. Dan gaat de bel, je bent te vroeg. Ik snap dat dat je niet kon wachten. Wij zijn zo sexy, samen op de bank zo. Jij hebt toch best wel je best gedaan. Ik lijk echt super slim nu. En jij denkt wauw, hij is niet alleen maar lekker. Hij denkt ook niet na, hij is alles in één. Dus ik knik langzaam van oké, denk jij wat ik denk dat jij ook Nu op Radio 501. Afternoons met Armin Tammiga. Een hele goede middag op deze dag van de liefde, waarbij het ijzig koud is en waarbij het echt gewoon helemaal niet leuk meer is. Ik weet niet, ik hoe, het met jullie is. Maar ik ben even klaar mee met die witte meuk. Even goed, eh, van harte welkom bij de Daverende Donderdag. Je hebt zojuist kunnen luisteren naar Rogier van Dietveld. En zijn donderslag bij heldere hemel. We hebben weer een nieuwe donderdisc. We hebben natuurlijk ook een prachtige plaat voor je hoofd. Die eh, laat ik je allemaal horen nog eh, in deze komende twee uur. Vol met heerlijke muziek. En daar kan jij aan meedoen. Ehm, op de Babbelbox kun je gewoon je verzoekjes loslaten. Of wat je ook los wil laten. Maar houd netjes. En eh, aan de andere kant zat ik ook nog een beetje te denken. Weet je wat? Add Arwin op Twitter als jij eh, iets wil horen. Of als jij mij iets te melden hebt waarvan je denkt van nou, dat kan die balbox echt niet aan. Ehm, wat heb ik je allemaal voor je in petto? Ja, ik weet niet eh, hoe het is, maar in Ierland hebben ze Radio alleen inmiddels goed gevonden. En ik word bestookt met allerlei muziek. Ik, heb, zal hem even ophouden. Ik heb een cd'tje gekregen van Melogin. En het leuke ervan is, er zit eh, zo'n badge bij die je op je kleding kan naaien. Ik hou hem eventjes op in de webcam. Als je de webcam inschakelt, duurt altijd heel eventjes voordat je dat dan ziet. Dan zie je inderdaad dat ik die, eh, die, badge in mijn handen heb. Ik ga straks een nummer draaien van Melogin. Ik heb één cd liggen die ik, eh, die ik gewoon keihard weg kan geven. Mocht jij zoiets hebben van nou die cd die wil ik hebben. Je moet een verdomd goede reden hebben om die cd van mij te krijgen. Dus dat kun je dan gaan mailen naar studio.radio501.nl Muziek tot 6 uur. Muziek tot aan Rastabarai. In dat spoorboekje ga ik ook nog een beetje doornemen. Maar we hebben nog twee uur lang te gaan. Met lekkere muziek en met uh, slap gezwets. Dat hoor je dan weer van mij. Dit is een oud plaat van je hoofd. Sean Mayer en Back Around. You came in like a thief. Ripped me apart. Stole all the pieces. You said I made you complete. But those were just words you didn't really know. strong. But one day I'll be laughing. should back down. doctor. Back Around, Sean Mayer. Het is een oud Radio 501 plaat voor je hoofd. Hele jonge meid nog trouwens. Maar wat een talent. Hoor je gewoon op Radio 501. Dit zijn de Counting Crows. Cowboys on the road tonight. Crying in their sleep. If I was a hungry man with a gun in my hand. And some promises to keep. Who wanted to change the world. What's as easy as murder? Saw headlights and vapor trails and Circle K killers. And I know I could look at anyone but you now. I could fall into the eyes of anyone. is a list of what I should have been, but I'm not. This is a list of the things that I should have seen, but I'm not seeing. Look in your eyes as his fingertips lit on your neck and made you shiver. I'm just turning away from where I should have been because I. cowboys on the radio are killers, and I believe. I should have been, but I'm not. This is a list of the things that I should have seen, but I am not seeing. The look in your eyes as fingers unzipping your dress, and it makes you shiver. I'm just turning away from what I shouldn't see because I am not. the satellites are watching through our windows. She says she doesn't love me like, like she's acting, but it's as if she isn't talking, cause Mr. Lincoln's head is bleeding on the front row. what I should have been, but I'm not. This is a list of the things that I should have seen, but I'm not seeing you look at me. So please, won't you look at me? Cause I'm not. Counting Crows van het album Saturday Nights and Sunday Mornings. Hoorde je Cowboys. Muziek van Nederlandse bodem. Muziek uit eh, het het ze gewoon. Ja, het, eh, het kan niet gek genoeg hier in, het, eh, in de west hoofdstad. Onno Smit, je kent hem van de Lefty Soul Connection. Maar dit is eigen band. Beans and Fatback op Radio 501. En het hele mooie... All I think about is you. Four o'clock in the morning my mind to rest. I ain't slept for ages. Feels like I'm slowly losing it. See, all I do is wonder where you are and who you're with, and why you left me in the first. In en Fatback en All I Think About Is You. Nou, toch een, uh, toch een Valentijnsplaatje tussendoor. Ik weet niet of jullie aan Valentijnsdag doen. Nou, aan de andere kant van, de, van jullie glas, van deze glasvezelverbinding. Uh, Eerlijk gezegd heb ik er niet zo gek veel mee. Ik hou van mijn lief 365 eh, dagen per jaar. En dat zeg ik er dan ook gewoon. Heb ik helemaal geen Valentijnsdag voor nodig. Het is gewoon donderdag vandaag. Daarvoor onder donderdag vandaag. En dan luister jij naar Radio 501. Tussen 1 en Spook. Boordevol programma met de meest fris uitziende disjockeys straks nog even wat vertellen over Rob de Greeuw aangenaam. Eerst Peter McVeigh. It's a cold night And the streetlights lead us home I said sorry Though I'm not quite sure what I've done See I'm stupid like that I say things without stopping to think shuffling from the snowy street. Your heart seems heavy as you face your fear. volgens die geweldige, belangrijke meneer uit Belfast, Ierland. Peter McVeigh en Home. En dit herken je uit Andijk. The Fruit Machine en Home. Ehm, vorige week hebben jullie mij moeten missen. Ik was een, uh, een weekje eh, in de bergen. Ik was eh, lekker in het, uh, het, Poolse landschap was ik aan het bekennen. Je zou denken, op vakantie naar Polen, dat duurt er niet voor je lol. Nou, geloof me, dat deed ik voor mijn lol. En ik heb daar, ik heb daar mezelf prima vermaakt. Ik heb ook allerlei Poolse muziek geluisterd. En daarvan heb ik nu iets, iets klaarstaan. Dat is echt, ja, of ik het helemaal goed uitspreek, dat is dan, dat is dan natuurlijk weer een tweede. Het betekent iets als Vrije Vogels. de band die heet Va Various Manx, of Various Manx, Various Manx zal ik het maar gewoon noemen. Luister naar Wolny. Poolse luisteraar dat Wolny eigenlijk gewoon vrij betekent. Desalniettemin, een hele leuke plaat van Varius Manx. Je hebt het nog nooit eerder gehoord. Je hoort het allemaal voor het eerst op Radio 5 alleen. En zo hoort het eh, natuurlijk ook. Dit zijn de jonge honden uit Amsterdam. Ze zullen inmiddels een jaar of 18 zijn. Maken hele leuke muziek. Luister naar Please en Working Like a Madman. Try to make it in the industry, I'm far from a star. I still study, I play my guitar so I don't make money. Trying to save time for you, but my schedule is tight. I save time for friends, the people I like. I kissed you goodnight, woke up the next morning, and the only thing next to me in bed was my mic. work to buy things for you. And I hope now that you're gone, you'll hear this song telling you maandag kwart van Radio 501, zeker vorig jaar. En dat resulteerde dan weer in een eh, uitnodiging bij Matthijs van Nieuwkerk bij de Wereld Draait Door. De jongens en meisjes van Please and Working Like a Mad Ik denk dat ik er eerder toe gaan, Niet naar Dublin dan in dit geval, maar naar Belfast. Dus eens kijken of ik die singer-songwriters deze kant op kan lokken. Ik denk van, eh, ik zag hem staan, waarom niet? Yellow House en Dublin City. city It's running through my mind Cause damn it was so pretty And I hope that it will stay this way It's ugly and it's stupid That's what other people find And all the further than the outside for the inner they are blind And I think about it every day After all this time I still have to and all the things I've seen, all the places I have been but I know I will came through my mind to do everything I like. But I want the time to be rewind. Well, it's magic in the air, I hope it still be there. And after all these years, I can not find it anywhere. have to disentwine. And all the things I've seen, all the places I have been. When I Dublin City on Radio 501. 10 minuten over half 5. Het begint een eh, serieuze, witte, wonderlijke wereld te worden trouwens. Ik zal zo eens even vragen of Chris Thijsmans er even bij wil komen om een, eh, een Thijsmans weerbericht er even uit te vaardigen. Want eh, ik weet niet wat ons nog meer staat te wachten. Wat ik al zei, vorige week in Polen zo'n anderhalve meter sneeuw voor ons donder gekregen. Dat is toch een hele andere koek dan wat je hier allemaal hebt. Deze plaats was twee weken geleden de Radio 501 plaat voor je hoofd. En waar ik zeg, ik ga de mensen allemaal opzoeken in Belfast en kijken of ik ze richting Radio 501 kan halen. Luister naar What Do I Say. het een hele leuke mix vinden tussen singer-songwriter en dan toch ook die technologische snufjes die erbij komen. Ook uit Belfast, Rob Murphy en What Do I Say brengt de klok op kwart voor vijf alweer. Dat is deze daverende donderdag. Chris Thijsmans net naar boven toe rent. Ik zal hem toch zo nog eventjes naar beneden halen. Om straks eens eventjes te vragen of hij nog eventjes eh, een, eh, een, weerbericht wil uitvaardigen. Wat ons deze dag nog meer te wachten staat. Dit komt ook weer uit, eh, uit Ierland. Het is Kiarian Lavery. Je hoort het voor het eerst op Radio 501. Luister goed naar Little More Time. Give me just a little more time and I'll be flowing to your door. Just like the see the moon. to think I'm not a complicated man, but then again, I can't be sure. So give me just a little more time, you know, you give me till the early morn. I played the flute and a rag doll never wanted you more than the time you buttoned I crossed your throat. Yeah, my arm like an anchor would tie itself onto a boat. And whispered in my ear, wish I you take me from here, looking out towards the cold. Clean the table and go. Make tracks in the snow. John on a city trip. I watch you moving and flashes in my life or in a chair where I sit. Your mouth is covering mine under blankets. It's your turn to give me the slip. Clean the table and go. Make tracks in the snow. van Tom Waits. En de uitstraling van eh, Vincent van Gogh, daar lijkt hij een beetje op. Kiarian Lavery, voor het eerst op Radio alleen. Je hebt geluisterd naar het, eh, het hele mooie Little More Time. En ik beloof je dat ik het vaker zal gaan draaien op je eigen Radio alleen. Muziek van een hele andere orde. Bij me toegekomen door de eh, niemand minder dan John Buis. Hij is morgen in het programma On The Rocks. Zet hij weer vijf platen bij zich. William Scene's Transport Music en de Mona Lisa. Random Scenes Transport Music. Mona Lisa brengt eh, het alweer bijna, dat we bijna bij vijf uur zitten alweer. En dat betekent dat de laatste plaat van het eerste uur, zoals gewoonlijk, de Radio 501 plaat voor je hoofd is.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 En om al die ontwikkelingsprojecten te kunnen betalen, steekt Humana ook in Nederland de handen uit de mouwen. Want we zamelen in ruim 70 gemeenten gedragen kleding in. Wilt u meer weten? Kijk op humana.nl. Humana. Ontwikkelingswerk is aanpakken. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. GB Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt.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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Astmafonds wordt in januari Longfonds. We strijden tegen longziekten en willen gezonde longen gezond houden. Wilt u weten hoe gezond uw longen zijn? Doe dan de test op astmafonds.nl. Dan ziet u meteen of u risico loopt op de longziekte COPD. Ga nu naar astmafonds.nl. Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Welkom terug in de tweede uur van Afternoons tijdens deze daverende donderdag van 14 februari 2013. Valentijnsdag, de dag van de liefde. We beginnen met de tweede uur met Sika en Jump On It. Veel mensen doen het denken van, ja, het lijkt wel een beetje Prince. Nou, volledig terecht, helemaal geïnspireerd door die kleine man uit Minneapolis. His Royal Badness, zoals je ook wel wordt genoemd. Goed, ehm, de opbrengst van deze week. Dan, nou, maar, weer, behalve dan Kieran Laverty, kreeg ik deze cd ook binnen. Het album heet The Deer's Cry en het is afkomstig van een hele toffe band uit Belfast. Mellow Gin. Wil jij deze cd hebben? Studio at radio501.nl en vertel even waarom. Disc van, eh, van deze week. When Love Goes to War. Je hoorde Nona Hendrix En je hoort Nona Hendrix eh, zeker de hele dag nog voorbij komen. Zeker tot aan spookuur. Zelfs GW Stijl heeft het maar gewoon te draaien. some man, so fuck the details, straight to retail. I mix and match pizza straight to retail. Så sulla linser the US is supposé. Sulla <laughs> linser oss the US is supposé. I pick my Canada arms in my Canada grab. I say the grass in my grab. the shit on the to side. I goes to Canada arm and puis dans les dans les espaces. Take him addicted, I'm on S-Balls Sober positive pulse, Dr. S-Balls So used to go so man, so fuck the details Straight to retail Since the gone the gone, it's Let's feel a little some music, over some music, we call it my music. Ride on vagabond, do the bone and they gone. Kiss your rock, she's your own. Laisse follow, sing along, sing and dance, take a chance. Lay back, sing my slam. Tout comment ça va, passe the last chance for romance. Stick around, call around, I'm a band, what's your bone? Avec ma tripe, swing le sound. Trouve rien de lost and found. Shit and crush, Uncle Sam, new age, what's the slams? Pinstripes, baby wives, we the guardian, we the man. Gaspille rien, mange ta croûte, j'suis un flic, excellent. Aucune road, on the road, bring it back I'm coming home. Bring me back, I'm coming home. Bring me back, I'm coming home. As soon as I you're up to you, i both from already. As soon as I you're up to you, were both from already. La lune c'est qu'est-ce que بوصة gagne à la hotel Je vais de taille qui vire et roule, bon temps C'est ce qui parle avec le singe, je de l'homme Moi je suis là que je t'écoute t'apprendre à somme Ça c'est que c'est dur à comprendre, puis moi je suis dur à comprendre La compagnie est rare, au moins on peut s'entendre Faire check à faire, sur les bonnes, check à faire Le saman, check à faire, le monde, check à faire Je le comprends, si la lune est sous la terre Même bizarre, on peut se rencontrer le soir Regarder l'univers, voilà, snack Laissez-le laisser le griller où on va se baser Da da da da da da Radio Radio, Gang Hotel. Mensen vroegen me net, joh, eh, die plaat die eh, daarvoor en daarvoor draaide. Ja, dat is, ik zal hem nog even ophouden. Dat was Mellow Gin. En ik heb het album hier liggen, The Deer's Cry. Wil jij dat album hebben? Je moet een hele goede reden hebben. En de leukste reden, die geef ik hem dan gewoon. The Deer's Cry kun jij verkrijgen door gewoon even een mailtje te sturen naar studioradio 51nl Met inderdaad die verdomd goede reden waarom jij die cd wil hebben. And damn. You see what kind of flavor? Hmm. want vanilla. I oh, do not wanna taste the chocolate. Nah, I want something different. I want something slamming. What's the slamminest flavor out this month? Let's see. Yo, Black. Hmm. What flavor you? second. I reckon I got you double checking. Then again, when to your needs did I beckon? Hold me only if you wanna get naked. Play me for the crowd only if you wanna wreck it. The name is dressed like silk, I get slick. Drop rhymes like a bass head, big flicks constantly. Yes, it's me, D R E. S. So yes, I guess unless you're fast, you can get down to serious business with this. I never boned a honey that I didn't like. I never saw a mile that I couldn't hike. I never had a spliff to make me choke. I never had a pocket that was broke. Hate no one but love only a few. Franklin Grant and yeah, mom too. I run buck wild for self but with the crew, but then again, I <laughs> what you knew. Now I hear a voice. Is it what you want? I hope it is, kid. You're the flavor of the month. I heard you got the fever for the flavor. I heard you got the fever for the flavor. I heard you got the fever for the flavor. Somebody said you had it going on. I heard you got the fever for the flavor. I heard you got the fever for the flavor. I heard you got the fever for the flavor. Hurry up and get a scoop before it's gone. So you got the fever for the flavor of the other. Chocolate sarsaparilla, or is it you like another? Flavor in my socks. To the curly locks, black sheep rolling hard and I can peons out the box. Never have I ever, never ever felt much better. Did the whole nine on the 10th, I was no wetter. Ready and I'm eager, eager as a beaver. On the radio and good to go since your receiver. Not to be the boldest or the oldest nor the wackest. Neither am I needed, nor the newest or the blackest. Just a brown fellow who's not afraid of jello. To the people of the world, I would like to say good day. Had to wait a while, but the while has been waited. Never gave up hope in myself nor debated. Didn't shed a tear when I wasn't picked, cause I got a cone now when I lick. I heard you got the fever for the flavor. I heard you got the fever for the flavor. I heard you got the fever for the flavor. Somebody said you had it going on. I heard you got the fever for the flavor. I heard you got the fever for the flavor. I heard you got the fever for the flavor. Hurry up and get a scoop before it's gone. Gone. Now I catch a number when before I caught a glare. Now I give a pound when before I gave a stare. Now I guess I kinda got it going on. I get a wake up call on the norm. I used to try to push a demo, now I have a cool. That's a bit more than a little, but then not quite a few. Funny how they find you when they told you get lost. Tell me why you're gritting when you have no dental floss. Wasn't my loss. Thought you were the boss, you never knew how much the sherbet cost. Yes, forget it. I never sweat it. Your girl will give me play, I wet it. It only happens, yes, because you let it. Now everybody wants to play my phone. I see him with a spoon, I see him with a cone. You never knew I knew it, but I knew you would pursue it. Hurry up and get a scoop before it's gone. I heard you got the fever for the flavor. I heard you got the fever for the flavor. I heard you got the fever for the flavor. Somebody said you had it going on. I heard you got the fever for the flavor. I heard you got the fever for the flavor. I heard you got the fever for the flavor. Hurry up and get a scoop before it's gone. Gone. Komt alweer uit 1991. Het album heet A Wolf in Sheep's Clothing. Was Black Sheep en Flavor of the Month. Heel lekker aanstekelijk trompetje wat erin zit. En eh, ik weet, eh, in een grijs verleden dat ik eh, op, op, mijn Walkman eigenlijk helemaal aan God heb gedraaid gewoon. Een Walkman, ja je weet wel zo'n ding waar een cassettebandje in gaat. Ik ben een oldtimer uit de vorige eeuw en waardeer die dingen nog, nog steeds onnoemelijk. Black Sheep op Radio 501 en The Flavor of the Month. Terug naar deze tijd, terug naar deze generatie en daar wordt ook over gezongen. door John Legend and The Roots. Luister naar Our Generation, The Hope of the World. Hope of the world is in our generation. It's all left up to us to change this present situation. Take lesson from our elders. Don't make the same mistake. Let's rule the world with love. Get rid of all the hate. Our elders taught us one thing. this present situation. Our leaders make us fight. We don't know what for. If they want people killed, let them fight the war. It's gotta end somewhere. This killer's got to cease. If no one went to fight, we'd all live in peace. Our generation, it's all left up to us. Our generation, let's do just what it was. Straighten it out. Straighten it out. Gotta straighten better be is why we're together and stronger than they ever thought it could be. A world motherless can help care cover this. A love for all people, no matter what the culture is. Our generation is making huge strides. A self-empowering movement that's on the rise. The more the doors open, the more the youth can see. A fair chance means a greater opportunity to have a brighter future, deeper insight. Work hard to be anything you want in life. It's what it's all about. The longevity, educated enough to know what's ahead of me. Here to straighten it out, seek you'll find. They can cage your body, but not your mind. We lay it all on the line in the struggle we grew, but together here's what we gotta do. Our generation, it's all left up to us. Our generation, let's do just what we must. Straighten it out. Straighten it out. waanzinnige samenwerking tussen John Legend en de beste hip-hop band all over the world. The Roots en Our Generation, The Hope of the World. Ook een heel mooi nummer van eh, Curtis Mayfield, waar daarin is gecoverd, uh, eh, wat daarin is gecoverd overigens echt een dingetje, zoals we dat hier noemen. Studio at radio501.nl voor al je reacties. Kan ook op de babbelbox. Eh, straks eh, krijgen we eh, even het weerbericht van, van niemand minder dan onze eigen Chris Thijsmans. En er zat weer wat in mijn mailbox. Ditmaal niet uit Ierland. of überhaupt van het geweldige eiland aan de andere kant van de Noordzee. Maar wel uit... nee, ik, dat zeg ik helemaal verkeerd. Komt gewoon uit Londen. Maar het meisje zelf, dat komt uit, uit Stockholm. Uit, uit Zweden. Zweden. ze heet eigenlijk Charlotte... Eriksen, dat was het. Ik was, mijn naam, was de naam gewoon even kwijt. Even een klein momentje van een uh, Centerparks momentje, zoals we het even, even noemen. Weet je, even lekker helemaal weg. Eh, Charlotte Eriksen, eh, haar artiestennaam is The Glass Child. Luister naar het echt ongelooflijk prachtige Let Down. What if I change the things I say so it sounds better in your ears? I can tell you exactly. what you want to hear. What if I change the way I dress so it looks better from your view? I can pout my lips to fame and be pretty instead of true. And I've been trying to stay real and true and proud of who I am. All those ideas of how to look, I've been trying not to care. them you to be myself, and if I can't make my own way, I quit. Down, The Glass Child. Nog nooit eerder gehoord en weer voor het eerst op jouw eigen Radio 501.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 En after all, we're all passengers in this short life we have. Nou, dat is toch hartstikke filosofisch. Dit is ook heel erg mooi. Luister goed naar Justin Hulsey en I'm Okay. Ah. Oké, Justin Halsey op Radio 501. 10 minuten over half 6. Ik hoop dat Chris zo nog eventjes eh, uit de redactiekamer kan komen. Want eh, eh, ja, het is toch wel een klein beetje zo dat er een weerbericht moet uitgevaardigd worden. En we hebben een prijsweer voor al die prijzen die we hier weggooien bij Radio 501. Anna stuurt mij zojuist een mailtje vanuit de wijk aan zee. En ze schrijft: Dear Arwin, I love the Melogin songs and I really want to have it. I'm all alone, home alone and it would be great to listen to those great tunes whenever I feel cold. Well, the album is all yours. Uh, I send it to you in Wijk aan Zee. What the hell do you do in Wijk aan Zee? I mean, it's actually the end of the world, I think. Deze van Melgin gaat dus naar Anja toe. We kunnen lekker naar luisteren. Misschien vindt ze dit ook wel mooi. Derek Lack and The Mountains Will Collide a vision that's clear enough. I'm able to see you and tell me that all the things are bigger than all my dreams. I'm able to touch them like I touched you. Something that I have tried having a place to hide in. Oh it's blues and greens, and all the mountains will collide. All those days are passing, my tears away. I think I trust you. So tell me I'll always always find a vision that's clear but blind. You are the only, my only. collide Mountains Will Collide, Derek Lek op jouw eigen Radio 501, bijna kwart voor zes. En dan weet je het, dan krijg je van mij eventjes een, eh, een update van wat er allemaal nog te gebeuren staat vandaag. Straks om 6 uur kun je gaan luisteren naar Rasta Barai in zijn dreadlock. De beste reggae wat allemaal te vinden is op het internet. Hoor jij tot 8 uur op je eigen Radio 501. En daarna eet je er weer, die lange. Je kent hem wel, Rob de Greel, aangenaam. Eerst om kwart voor acht. Daar is het altijd hilarische interview wat hij met Rastabari heeft. En eh, daarna is hij er tot 10 uur met Valentijnsmuziek. Je kunt je Valentijnsnummer nog, eh, nog indienen. Studio at Radio 501 of at Rob de Greel of at Radio 501 als je de Spotify playlist wil komen. En schrijf er dan ook gelijk even bij waarom je die Valentijnsplaat wil, eh, aanvragen. Liefdesmuziek tot aan ongeveer 10 uur. En daarna wordt het hier weer één grote donkere bedoeling met eh, geluid uit de bunker. GW Style heeft voor jou de beste hip-hop tot het spookuur vandaag. En dan zit de van de Donderdag weer op. Tegenover mij zit Chris Nijsmans. En Chris weet ons alles te vertellen over het weer tot ongeveer middernacht. Ja, want vanavond is het in grote delen van het land kans op gladde wegen. In het noorden en oosten gaat het komen door de sneeuwval. Maar elders in het land eh, komt dat door de bevriezing van de natte wegen. In het weekend is het soms droog met her en der een zonnetje. En overdag wordt het dan een graadje of zes. S'nachts koelt het af naar rond het vriespunt. Nou, dan lig ik gelukkig in mijn bed. En dan blijf ik dan ook lekker liggen. En ik blijf lekker luisteren naar Radio 501. Dan blijf je lekker warm bij. I gotta put my guard down, pick myself above the ground, take the pain, it'll pass. The swelling never really lasts, but the scar remains. Remind me that I'm still living. Well it's not too late. Oh, it's really not worth the fight. No one's right. Well, it's time to walk away, walk away. zie er weer lekker uit vandaag. fijne plaat blijft het toch eigenlijk ook. Stick Around. En, en allemaal afkomstig van Long Way Down. Uh, ehm, maar zal eens even kijken. Laat ik deze anders gewoon eens doen. Is ook best wel lekker. Eh, het is een eh, Nederlandse rapper. Hij heet Steve. En luister naar Zeg Me. vergiste me Herinner het nog steeds als die dag van gisteren. Het was te laat, er was geen tijd meer voor een goed gesprek. Vermoeid door vele tranen. Vanavond ga ik vroeg naar bed. Wat ik bedoel en zeg is nu wat ik voel. En echt, ik kan er niet omheen dat ik nog steeds aan je denk. Dat ik je mis is een feit, er is geen van een smel. Het lachen wordt me te veel als ik nog leef met de pijn. Het hoorde anders te zijn, maar zo mocht het toch niet lukken. Elke poging zei me nee, elke afspraak die mislukt, Het werd te veel voor ons beiden en die ruzies kwamen vaker. Ik wou er wel over praten, meer jij zei schat, te praten later wel. Maar die kans die kwam niet, nee we gingen uit elkaar En ik zou liegen als ik zeg dat ik niet meer denk aan haar Ik kan je niet vergeten, gevoelens die blijven komen En al wou ik het voorkomen, er is geen weg meer terug maar dit is achteraf misschien zoals het hoorde te zijn. Al geloof niet in die shit, ik zit nog steeds met de pijn. Omdat ik je liefde mis en niet meer bij je kan zijn. Je was mijn steun, mijn toeverlaatje. Alles wat ik nodig had, maar ruzies kwamen vaker. En die shit die overbodig was, werd te veel voor je. Nee, werd te veel voor ons samen. Ik kan niet meer rustig slapen, ik ga naar bed met de tranen. Word wakker de volgende morgen, kijk in de spiegel, voel me kut. Weer een nacht niet geslapen, weer een nacht zonder rust. Hoe moet dit verder? Zeg me, hoe gaan we dit redden? Een band niet te breken is ineens niet meer zo Sterker, een vriendschap dan misschien? Of zit dat er dan ook niet in? Misschien wel rust nodig en werken we aan een nieuw begin. Verder met een nieuwe stap, bouwen aan een vriendschap. Maar ik zal altijd blijven denken aan die tijd dat ik verliefd was. Maar kan geen woorden vinden om die shit nu uit te leggen Ik kan het voor je rappen, beloven dat je luistert schat Dat mijn gevoelens die ik had voor jou geen grap was En alles wat ik deed voor jou, daar zat de reden achter Ik was verliefd op jou geworden Baby, je was me alles en nu alles is veranderd Ben jij mijn nieuwe zwakte, want ik wil verder gaan Maar krijg je niet uit mijn gedachten De gedachten blijven komen, Zit met hashtags op Twitter Dat ik van je hou, maar niet opnieuw durf te beginnen ik wil het wel, maar ben bang voor een foute afloop. Bang voor de ruzies, ik wil de verkeerde kant koos. Maar zo ben ik niet, mee. Ik kon zo niet langer blijven. Zo verandering voor jou, maar resultaat mocht niet blijken. Het kwam pas naar een tijdje, maar toen was het te laat. Misschien is dat wel de reden waarom het nu nog zo gaat. is Steve en zeg me, read all about it op je eigen Radio 5 alleen. Het zit erop, afternoons, voor deze donderdag 14 februari 2013. Ik wens je heel veel plezier bij de resterende uitzendingen vandaag bij Radio 5 alleen. We zijn het tot spookuur. Morgen ben ik weer te beluisteren met een verse aflevering van On The Rocks. Waarbij onder andere de nieuwe Radio alleen plaat voor je hoofd hoort. Heel veel plezier nog. Blijf lekker luisteren, want we zijn er inderdaad tot 12 uur. Het is buiten veel te koud. Dus kruip lekker dicht tegen de kachel aan. Zet je laptop op schoot. En blijf lekker luisteren naar jouw eigen www.radio501.nl. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Tot morgen en veel plezier. Dag hoor!